Mark Hokker met het NOS-journaal. Apple-topman Cook erbij dat zijn bedrijf geen software zal ontwerpen... waarmee de FBI iPhones kan kraken. Apple zal de zaak tot de hoogste rechter uitvechten, zegt Cook. De FBI wil de contactgegevens van de doodgeschoten Amerikaanse terrorist Farouk achterhalen. Die schoot vorig jaar met zijn vrouw in Californië 14 mensen dood. De FBI denkt dat op zijn telefoon mogelijk contactgegevens van andere terroristen staan... en wil daarom toegang tot de iPhone... Apple is bang dat als het voor de overheid zogeheten achterdeurtjes in de software bouwt, ook hackers bij gevoelige informatie kunnen. De VS en China zijn het eens over sancties tegen Noord-Korea vanwege de kernproef en de lancering van een lange afstandsraket eerder dit jaar. Beide landen hebben een ontwerpresolutie opgesteld die vermoedelijk nog deze week door de VN-veiligheidsraad wordt aangenomen, meldt persbureau Reuters. Wat er in de resolutie staat is niet bekend. Oostenrijk en zijn zuidelijke buurlanden gaan scherpere grenscontroles houden om de stroomvluchtelingen via de Balkanroute in te dammen. Ze willen niet langer wachten op maatregelen van de EU, die ze besluiteloos noemen. De tien landen waarschuwen dat ze op enig moment de grenzen helemaal zullen sluiten. Zangeres Adele is bij de Brit Awards in Londen de grote winnaar geworden. Ze mocht vier van de belangrijkste prijzen in de Britse muziekindustrie in ontvangst nemen. Die voor beste zangeres, beste album, beste single en de award voor wereldwijd succes. De prijs voor beste mannelijke artiest ging naar James Bay. Coldplay werd uitgeroepen tot beste Britse groep. De band heeft nu in totaal 19 Brit Awards, een record. Tijdens de uitreiking in Londen was ook veel aandacht voor de begin dit jaar overleden David Bowie. Een goede vriend van hem nam een speciale award voor Bowie in ontvangst. Het weer, opklaringen met lokaal kans op een winterse bui.